En advocaten van drie verdachten willen tijd om die nieuwe info goed te bekijken, vertelt verslaggever Matthijs van der Wiel. Zij willen de kroongetuigen hierover ondervragen, want eh, een van die telefoons had hij stiekem in zijn cel. En ze willen iemand eh, van die andere telefoons eh, ondervragen en die zit in Marokko vast. En als dat zou moeten gebeuren, dan zou misschien wel een jaar uitstel betekenen, want dat kost heel veel tijd. de uitspraak zou eind deze maand zijn. Of dat nu wordt uitgesteld, daar moet de rechtbank nog een besluit over nemen. De nieuwe burgemeester van Castricum wordt toch niet de nieuwe burgemeester van Castricum. Misschien weet je het nog, was een klein relletje in december. Ze is officieel nog de burgemeester van Terschelling. Tijdens een vergadering daar liep ze weg omdat ze werd gebeld. En daarna dropte ze dit bommetje. Het eerste telefoontje dat ik namelijk vanavond kreeg, rond half tien terwijl de heer Adams aan het woord was. Dat was de voorzitter van de vertrouwenscommissie van andere gemeenten. En het telefoontje hield in dat ik op de voordracht sta om burgemeester van hun gemeente te worden. Ik zit er helemaal van te zeker. Ja, maar nu gaat ze dus toch niet naar die nieuwe job. Haar gezondheid laat het niet toe om zich 100% in te zetten voor Castricum, zegt ze. En Lionel Messi heeft nu ook zelf gereageerd op teleurgestelde fans. In Hongkong zou hij met zijn clubje Inter Miami spelen. Fans hadden 100 euro per kaartje neergeteld, maar Messi bleek geblesseerd. Fans balen. Shame on them. Shame on the organization. They should refund people here. Ja, ze willen hun geld terug en zelfs de regering van Hongkong is sad. We, the government were deeply disappointed. Messi heeft nu sorry gezegd tegen alle teleurgestelde fans en regeringen. Maar zegt hij erbij, dat is voetbal. Soms ben je geblesseerd. Lamentablemente, cosa de fútbol. In eh, cualquier partido puede pasar que podemos tener eh, una lesión. Ja, morgen is het laatste potje van de promotour door Azië in Tokio. En Messi denkt dat hij dan weer kan spelen. Het weer waait stevig, trekken buien over, nu vooral in het noorden. Vannacht gaat het harder regenen. In het midden en zuiden valt de meeste neerslag.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 The nights Days are so sad. Oh, so sad. I just keep thinking about future, but it's written in the past. Take a good look, might be your last. something, but there's nothing cheap as yours. I'm walking away before I do, I'll flip the bird.